Vijf uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid... waarbij afgelopen dinsdag een 19-jarige rapper gewond raakte. Amsterdammers van 20 en 21 werden gistermiddag en vannacht opgepakt in Leeuwarden en Amsterdam. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband met een ander schietincident op dezelfde dag... waarbij een rapper van 23 werd neergeschoten. afgelopen nacht werd er geschoten in Amsterdam Zuidoost. Volgens het parool was het doelwit het huis van de moeder van de 23-jarige rapper. Minister De Jonge is niet van plan om leerkrachten voorrang te geven bij een coronatest. De onderwijskoepels hadden daarom gevraagd, maar volgens de jongen is het geven van prioriteit aan bepaalde beroepen moeilijk te regelen. Hij wel het OMT gevraagd ernaar te kijken. De afgelopen dagen hebben zich meer mensen voor een test gemeld dan het maximale aantal van 24.000, waar de GGD deze zomerperiode op had gerekend. Uit Museum Hofje van mevrouw van Aarde in Leerdam is een schilderij van Frans Hals gestolen. Het gaat om het werk Twee lachende jongens uit 1627. Het werd al twee keer eerder gestolen in 1988 en 2011 en later weer teruggevonden. De nog onbekende daders zijn volgens de politie het museum in Leerdam binnengekomen door de achterdeur te forceren. De waarde van het schilderij van Frans Hals is nog niet bekend. Volgens president Poetin staat een reservemacht van de Russische politie klaar om op te treden in Wit-Rusland. Het is nu niet nodig en ik hoop dat dat zo blijft, al dus Poetin op de Russische staatstelevisie. In Wit-Rusland wordt al weken gedemonstreerd nadat president Lukashenko, die al meer dan 25 jaar aan de macht is, was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Er zijn veel aanwijzingen dat met de uitslag is gerommeld. Onder meer de Europese Unie erkent de uitslag niet. Het weer wisselend bewolkt met lokale bui bij 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht gaat het her en der regenen. Morgen trekt de regen weg en is het enige tijd droog. Later neemt de kans op buien weer toe, lokaal met onweer. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan niet al te veel files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam...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 I'm a couple hundred miles from Japan and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. I can hear you think I'm right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'll only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us. take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is take care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about X. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend.